avondstilte valt in Texas en de maan haar zilverlicht verspreidt. Zit een cowboy bij het vuur te peinzen over zijn gevoel van eenzaamheid. En het meisje van zijn dromen ziet hij in het laaiend vuur, Dan zucht hij, als jij zou komen, was mijn eenzaamheid van korte duur. Als de avond speelt te valt in Texas en het maandje aan de hemel staat, zit een cowboy stil te peinzen tot hij eindelijk slapen gaat. Op de wijde verre prairie zit een cowboy stil alleen in gedachten vol verlangen kijkt hij peinzend voor zich heen. Als de avondstilte valt in Texas en de maan haar zilverlicht verspreidt, zit een cowboy bij het vuur te peinzen over zijn gevoel van eenzaamheid. En het meisje van zijn dromen ziet hij in het laaiend vuur. Dan zucht hij, als jij zou komen, was mijn eenzaamheid van korte duur. Als de de valt in Texas en het maandje aan de hemel staat, zit een cowboy stil te pijzen tot hij eindelijk slapen gaat. het maantje aan de hemel staat. Zit een cowboy stil te peinzen, tot hij eindelijk slapen gaat.